Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oekraïne wordt nog altijd geschoten en gebombardeerd. Vanochtend zouden er meerdere doden zijn gevallen bij de beschieting van een flatgebouw in Kiev. Het gebouw zou in brand staan en meerdere verdiepingen zijn verwoest. Ondertussen lijkt het aan de onderhandelingstafel wel de goede kant op te gaan. De Russische leider van de gesprekken is positief, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Maar... Opvallend genoeg bezigt hij nog steeds wel de, die Russische retoriek. Eh, hij heeft het over nazi's, over, over nationalisten. Wat niet echt eh, ja, erop duidt dat men eh, tot een vergelijk komt... of dat men, dat men vergelijkbare standpunten heeft over de afloop van deze, van deze oorlog. Het is de bedoeling dat vandaag de onderhandelaars van Oekraïne en Rusland weer verder praten. En Oekraïners die naar ons land zijn gevlucht... proberen hier zo goed en kwaad als het gaat hun leven weer op te pakken. Dat betekent ook dat kinderen weer naar school gaan. Soms kunnen ze naar een gewone basisschool... maar er bestaan ook speciale scholen voor nieuwkomers daar zijn ze niet alleen bezig met lessen, zegt deze directeur. Ook met een stukje traumaervaringen. Ehm, en, en ook hoe het gaat om de Nederlandse taal te leren en wat daarvoor nodig is. Ja, want zelfs als Oekraïners snel weer terug naar huis zouden kunnen... is het wel handig om een beetje Nederlands te leren, zegt ze. Wanneer eh, je naar een winkel gaat of wanneer je ehm, eh, iets aan moet vragen, et cetera. En ook voor de kinderen dat zij dus buiten spelen, dat zij ook zich verstaanbaar kunnen maken richting de anderen. Ze verwacht nog zeker 200 nieuwe Oekraïnse leerlingen de komende tijd. En zoek vooral nog even door in dat stapeltje oude post, want die stempas kan je vanaf nu gaan gebruiken. Vanochtend gingen de eerste stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verslaggever Mark Hamer is in Leeuwarden. Hij spotte daar de eerste stemmer. Dat is leuk. Ja. Dat hoopte ik al. En lekker rustig nu. Heerlijk, daar hou ik van. Is het eigenlijk iets wat we in de toekomst gewoon door moeten blijven doen? Gewoon drie dagen stemmen? ik vind dat een heel goed idee, eerlijk gezegd. je kunt ook morgen en overmorgen nog stemmen. En wil je meer weten over wat de gemeenteraad nou eigenlijk doet? Check dan de Explainer-video op het YouTube-kanaal van NOS op 3. Het weer nog. Vanochtend in het noordoosten nog wat regen. Later wordt het wel overal droog en vanmiddag breekt de zon door. Het wordt maximaal 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum door een ongeluk 3 kilometer file.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 Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.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 Oh, it don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the dances with you. Tell me who do I call when I lose my mind? Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, you you'll never know. Oh, hey. don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you wanna dance another beat, no Unless it's with you Alles is with you.